Het zijn vooral daklozen in de hoofdstad Buenos Aires. Het Zuid-Amerikaanse land beleeft een van de koudste winters in jaren. Er worden al dagenlang temperaturen onder het vriespunt gemeten, soms tot 20 graden onder nul. Bedrijven moeten minder gas gebruiken om te voorkomen dat de Argentijnse bevolking zonder verwarming komt te zitten. Ook veel buurlanden zijn getroffen door het koufront dat afkomstig is van de Zuidpool. In Bolivia zijn enkele mensen omgekomen en blijven scholen tot woensdag dicht. Wereldleiders hebben niet de politieke wil om ervoor te zorgen dat iedereen met HIV kan worden behandeld. Dat heeft de voorzitter van een grote conferentie over aids in Wenen bij de opening gezegd. Hij verwees naar afspraken die de G8-landen in 2005 maakten om medicijnen voor iedereen met HIV beschikbaar te stellen en om meer te doen aan preventie. Maar volgens de voorzitter is er dus meer politieke wil nodig. De conferentie in Wenen staat voor een belangrijk deel in het teken van geld... De Verenigde Staten zijn bang dat veel rijke landen vanwege de recessie bezuinigen op programma's om aids en HIV te bestrijden. Wereldwijd zijn vorig jaar zo'n 2 miljoen mensen aan aids overleden. Een hete luchtballon heeft gisteravond een noodlanding gemaakt in de buurt van Eindhoven Airport. In de mand zaten vier mensen, ze raakten licht gewond. Volgens de politie kwam de hete luchtballon in moeilijkheden doordat plotseling de wind wegviel. Ook een andere hete luchtballon moest om dezelfde reden in Eindhoven een noodlanding maken. Die kwam neer op een industrieterrein. Daarbij raakte niemand gewond. Het weer, vannacht helder en een graad of 12. Overdag is het zonnig en droog. Het wordt 24 tot 30 graden.